In de eerste uren zijn drie mensen aangehouden waarvoor is niet gemeld. Op het terrein staan veel bouwwerken die groter zijn dan toegestaan. Verder is op de camping een hennepdrogerij gevonden en zijn tien auto's in beslag genomen. De Vreemdelingendienst onderzoekt de identiteit van tien Oost-Europeanen. Bij rellen in de voorsteden van Parijs hebben jongeren zo'n 300 auto's in brand gestoken. Meer dan 10 agenten raakten gewond. 240 mensen zijn aangehouden. In een van de voorsteden kwam het tot een botsing tussen de politie en een groep krakers... die weigerden uit een oud ziekenhuis te vertrekken. Vandaag vieren de Franse 14 juillet. Aan de vooravond van Frankrijks Nationale Feestdag breken in de grote steden geregeld rellen uit. Minister Donner komt met een nieuwe aangescherpte regeling voor de deeltijd-WW. Bedrijven die de crisismaatregelen hebben misbruikt... moeten de ontvangen WW-uitkeringen terugbetalen. Ook kan er een boete worden opgelegd. Volgens Donner laten sommige bedrijven de werknemers die deeltijd-WW ontvangen gewoon doorwerken. En ook nemen sommige ondernemers goedkope illegale werknemers uit het buitenland aan. In de Tour de France mogen de renners vandaag bij wijze van proef geen oortjes gebruiken. Via die oortjes staan ze in contact met de wagen van de ploegleider. Volgens de tourorganisatie haalt dat de spanning uit de koers. De ploegleiders moeten nu weer met hun auto tussen de renners doorrijden. Ploegen vinden dat daardoor de veiligheid van de renners in gevaar komt. Mogelijk voeren de renners aan het begin van de etappe actie. In de strijd om de Champions Trophy in Sydney hebben de Nederlandse hockeyvrouwen met 1-0 van Duitsland gewonnen. Nederland heeft nu één wedstrijd gelijk gespeeld en twee wedstrijden gewonnen. Het weer zon, maar ook kans op een regen- of onweersbui. Temperatuur ligt tussen 21 graden op de Wadden en 26 in Limburg. Morgen en donderdag veel zon en hoge temperaturen.